Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Sarina Wiegman krijgt misschien een standbeeld bij het Wembley Stadion in Londen. Ze is de eerste bondscoach ooit die met twee verschillende landen de finale van een WK heeft gehaald. Gisteren won Engeland met 3-1 de halve finale van Australië. Het is wel een beetje een sprookje. De, ehm, de, laatste ehm, Olympische Spelen na hebben we steeds de finale gehaald. Eerst met Nederland en nu met Engeland. Ja, ik besef me heel goed dat dat heel bijzonder is. Volgens de directeur van de Engelse Voetbalbond zijn er al langer plannen voor het standbeeld van Wiegman. Het zou trouwens haar tweede standbeeld worden. In Nederland staat er al eentje op het KNVB-complex in Zeist. In de VS moet een vrouw bijna 22 jaar de cel in... omdat ze een brief met gif naar het Witte Huis had gestuurd. De dreigbrief was gericht aan oud-president Trump. De vrouw noemde hem in de brief een lelijke tiran en een clown. Ze kon worden opgepakt doordat haar vingerafdrukken op de brief zaten. In een Apeldoornse wijk zijn geen gevaarlijke stoffen meer gemeten. Bij onderhoud aan het spoor kwam er kwartsstof vrij. Dat kan kankerverwekkend zijn. Bewoners maakten zich zorgen en het werk werd even stilgelegd. Dat er nu niks geks meer wordt gemeten in de lucht... wil niet zeggen dat de gevaarlijke stoffen niet zijn ingeademd. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. En FC Twente zit in de play-offs van de Conference League. De club uit Enschede schakelde in twee wedstrijden Riga FC uit Letland uit. En vorige week werd het in Enschede 2-0 en vanavond won Twente in Riga met 3-0. En dan naar Leiden, want daar was vandaag tijdens de introductieweek een speciale dag voor mbo'ers. De organisatie wil hen, net als nieuwe hbo'ers en Unis-studenten kennis laten maken met de stad. Deze studenten vinden dat een goed idee. Ik vind dat we allemaal eigenlijk wel hetzelfde zijn. Ik vind dat dan eh, iedereen mee mag doen, als iedereen studeert. Ik heb gewoon kader gedaan en ik kom uit een dorpje. <laughs> Dus ik denk niet dat ik er per se goed bij pas. Maar ik wil altijd gezellig praten met mensen en zo. Dus dat zou ook wel kunnen. Steeds meer steden betrekken mbo-studenten bij de introweek. In Utrecht waren ze vorig jaar al welkom. Het weer, in het westen veel bewolking vanavond, maar vannacht trekt dat weg.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 travel, lay them down lay them down. Why, why we worry? Tell me why, why we crying? Tell me can we live together without pain? Why burdens at our doorstep? Why burdens in our hearts? Time to let them travel, lay them down. The Infamous String Dusters en Rise Sun. Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. Op vele verzoek een themashow met alleen maar deze muziekstijl. En eh, ja, als vaste luisteraar van de show kan je het inmiddels al wel weten. Hè? Als we bluegrass muziek draaien, dan komen deze mannen vaak voorbij. De Infamous String Dusters waren dus met Rise Sun. Nu gaan we naar 2019. Een heel mooi bedankje aan alle radioprogrammamakers die deze muziek levendig houden en in een show draaien. Nou, graag gedaan hoor, Irene Kelly. Dit is Bluegrass Radio. It's like you always know what's on my mind. Like you know just what I show for a shout out or music request. Nashville Radio Show. When I turned 16, I said that I was leaving. And I better well often what I'd done. he said, understand, that we've done this best Way out here, there just ain't much can be done. country home, leaving yearnings of only Long, When I react country I see all the folks up there going back to my Kentucky country home. understands. Going back to my Kentucky country home. Moki Rich Boys met Kentucky Country Home. We gaan nu verder met een band die al meer dan 25 jaar bestaat. Ze zijn met de viertjes en ze komen uit Colorado. En ze zijn nog lang niet klaar met het maken van muziek, want ze gaan nog lang door. Maar nu gaan we naar 2013 voor de Yonder Mountain String Band en Straight Line. just to the side Never stop to take a look behind Hoping that tomorrow will see us safely down the straight line Thought I'd seen some good in that straight line The road, it's smooth and easy But never changes with the miles And with each step I seem to get more tired And someone up around the bend, yeah, I heard him say the road road never ends. And we choose to walk the straight line. Thinking it's the wind that's trying to push us to the side. And never stop to take a look behind. Hoping that tomorrow will see us safely down the straight line. vol met bluegrass muziek hebben we geen maandartiest, spotlight album of digitale brievenbus. Maar wel spiegelplaten. En daarvoor gaan we nu naar 1945 en naar 2013. Het was eerst een nummer van Bill Monroe. En onder andere een Elvis en een Paul McCartney hebben zich gewaagd aan dit nummer. Het is het officiële bluegrass nummer van de staat Kentucky. En Alan Jackson nam het op op zijn bluegrass album die hij in 2013 uitbracht. Is Bill Bill Monroe dus. En daarna Alan Jackson twee keer. Blue Moon of Kentucky. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Blue Moon of Kentucky, keep on shining. Shining. The stars were shining bright, and they whispered from gone and left me blue. It was on a moonlight night, the stars were shining bright. They whispered from on high, your love has said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and said goodbye. want to take a minute here and uh, say thanks to all the people who helped me put this album together. The Pickers did such a great job on the fiddle. Tim Crouch, Manley, Adam Steffi, the Dobro, Bob Ikes, Banjo, Sammy Sheila, acoustic guitar, Scott Coney at the bass, Tim Dishman, and the harmony background vocals, Don Rigsby, and Mr. Ronnie Bowman. Keith Stegall and Adam Wright. Thank y'all for producing this thing and helping me put it all together. Uh, John Kelton, engineer, and Travis Humbert for helping John. Uh, I want to make this bluegrass album for a long time. I'm proud to finally get the chance to do it. Hope y'all enjoy it, and thanks for listening. blue Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and proved untrue. Blue moon up, Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. keep on shining. Shine on the one that's gone and said goodbye. was onze eerste spiegelplaat in deze themashow vol met bluegrass muziek. Bluegrass muziek. Je hoorde Bill Monroe en daarna Ellen Jackson. Twee keer Blue Moon of Kentucky. We gaan nu verder met een artiest die werd geboren in Litouwen... en muzikaal beïnvloed werd door onder andere Dolly Parton, Johnny Cash en Alison Krauss. Van haar album Mariah with a J hoor je Mariah Drozen en Cry Baby Cry. En daarna The Steel Drivers en Blue Side of the Mountain. vastrit van de Kamer. say that you're leaving werd het nummer eh, Misty, alleen instrumentaal nummer opgenomen door pianist Errol Garner. Maar het kreeg pas echte bekendheid toen er een tekst op werd geschreven en door Johnny Mathis opgenomen werd. Je hoorde zojuist de bluegrass versie van Dan Rigsby, het hele mooie Misty. We gaan nu verder naar 1979 voor een nummer dat voor het eerst werd opgenomen in 47 door Charlie Monroe en his Kentucky Partners. Curly Sackler en de Nashville Grass. is bringing in the Georgia Mail. alleen een nieuw country-artiest. Hij gaat de bluegrass muziek ook niet uit de weg. Hij nam in 2010 het album on the Ridge Up met alleen maar bluegrass nummers. En dit is een duet, of dit was een duet, samen met Alison Krauss en dat heet Draw Me A Map. De volgende plaat, ja, ik vind hem zo bijzonder. Het is een van de grootste hits van de hardrock-band Van Helen, maar de liedzanger toen de tijd van de band David Lee Roth heeft dit dus ook blijkbaar opgenomen met de John Jorgensen Bluegrass Band. Dit is Jump. 2020 voor een liedje over onbereikbare liefde die toch bereikbaar zou blijken te zijn. Tim Shelton Syndicate was dit met Diane. We gaan nu verder met Dan Tyminski en dit is Fate is a Mystery. a mystery. To lean on something you can see. eerste plaat uit de Nashville Fruitautomaat. i played around and played around this old 70 met Osborne Brothers en Gotta Travel On. Als je met je hele familie bluegrass muziek kunt maken, is dat natuurlijk heel mooi. En nog mooier is als je gewoon ook lekkere covers kunt maken van oude nummers. Die je weer in een heel mooi jasje kunt steken. En dat deed de, formatie Ash Breeze. Dit is Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a Make him the cutest I've ever seen.